Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Bij het ongeluk met een zeilboot voor de Belgische kust bij Oostende zijn twee Nederlanders omgekomen. Dat zijn twee mannen van 70 en 79. Een van hen is een jachtenbouwer uit Breskens. Twee andere Nederlanders en een Belg zijn gered. Eén opvarende wordt nog vermist. Het is een 18-jarige Nederlander. De zoektocht naar hem heeft niks opgeleverd en is gestaakt... Ook morgen wordt niet meer verder gezocht omdat het hele gebied al is doorzocht. Het Nederlandse zeiljacht met zes bemanningsleden deed mee aan een wedstrijd... en sloeg vanmorgen rond half negen om. In Madrid hebben honderdduizenden mensen uit de hele wereld meegelopen... in een mars voor homorechten, de World Pride. Volgens de organisatie waren er zeker een miljoen mensen op de been. Het was daarmee de grootste van de vijf World Prides die tot nu toe zijn gehouden. In de Spaanse hoofdstad hadden ze strenge maatregelen genomen. Zo waren er duizenden agenten ingezet. Verder mochten er geen vrachtwagens de stad in. In de Duitse stad Speyer is oud-bondskanselier Kool begraven. Dat gebeurde in besloten kring. Daarvoor werd in het Dom van Speyer een mis gehouden, gevolgd door een militaire ceremonie. Eerder vandaag was in Straatsburg een speciale afscheidsceremonie. Daarbij waren veel prominenten onder wie de Amerikaanse oud-president Clinton. Helmoet Kool overleed twee weken geleden. Hij was 87 jaar. In de Ronde van Frankrijk start de Brit Geraint Thomas morgen in de gele trui. In Düsseldorf won hij de eerste etappe een tijdrit over 14 kilometer. De Duitse favoriet Tony Martin kwam 8 seconden tekort. De toerwinnaar van vorig jaar Chris Froome werd zesde op 12 seconden. De Spanjaard Valverde viel en gaat morgen niet meer van start. Het parcours in Düsseldorf was glad door de regen. Het weer opklaringen. Vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden.